Ren, Lenny Ren. Ja, dan ben ik zo blij dat Daniel Levers hier in de studio zit. Die zit meteen weer met, draadjes te spelen. En daardoor klinkt hij wat slechter. Maar daar kan hij ook niks aan doen, die jongen. Hij zit me nou aan te kijken. Wat is, wil je even uitleggen, Daan, eh, wat je hebt gedaan met het draadje? Ja, ik, heb, ik wil wat uitleggen, meneer Mulder. <laughs> nou, vertel eens. Meneer Mulder? Die werkt hier niet meer. Nee, die <laughs> werkt hier niet meer. Waarom niet? Omdat meneer Mulder niet het juiste verhaal vertelt. Oh, oké. Meneer Mulder werkt niet met zijn deentjes. Nee, meneer Mulder werkt aan de computer en er komt een mooi nummer van Lily Allen, 22. She was 22. chance and find somebody who'll understand. Direct hoorde je Times Are Changing. En daarvoor Lily Allen met 22. Zo. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar volgens mij is er net de geit vermoord. <laughs> ik weet het niet. Ja, dat sluit wel even kijken, Hoe is het? Uh, welk bericht is het? Nee, nee, nee, die heb ik niet voor mijn Maar in ieder geval... Eh, <laughs> wat zei je, Daniel? Wat zei je, meneer? Nee, niks? Oké, nou dan ga ik gewoon verder. Want nadat Londen de organisatie van de Olympische Spelen in 2012 voor de neus van Parijs, Parijs wegkaapte... wil de stad nu ook een icoon bouwen dat kan concurreren met de beroemde Eiffeltoren. <laughs> Uh-oh. Kunstenaar Ennis Cooper stelt zijn gedurfd onderwerp voor. Nou, de reusgrote grote ampersand in staal zal gebouwd worden in het Olympische Park in Stratford, dat ligt in Oost-Londen. En op een bepaalde manier de Spelen symboliseren. Het opvallende ontwerp is van de hand van de kunstenaar, zoals ik al zei, Ines Kapoor. Nou, zijn design kwam als winnaar uit de bus van een wedstrijd eh, die de stad Londen had uitgeschreven. Nou, volgens de ontwerper gaat het om een lange, slingerende spiraal die de ambitie heeft om boven de wolken te reiken. Nou, degenen die de toren beklimmen zullen van een spectaculair zicht over Londen kunnen genieten. Dat belooft de kunstenaar alvast. Nou, de toren zal met de naam uh, Arcelor, Arcelor Mittal Orbit, ja, een hele pakkende naam, eh, door het leven gaan, uh, vermits staalgigant Mittel het materiaal voor de ampersand wil leveren. Nou, toch zal het nieuwe icoon van Londen zich letterlijk niet helemaal kunnen meten met de Eiffeltoren. De, de ampersand van eh, Londen wordt 122 meter hoog en komt zo toch in de schaduw staan van zijn langere broertje in Parijs die 324 meter hoog is. Daan, wil jij hier nog wat op zeggen? Oké. Nou, als Daniel geen mening meer heeft, gaan we gewoon snel door met muziek. En dat gaan we doen van Gladys Knights en de Pipes. Midnight Train to Georgia. he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh what's left of his world. The world he left behind. Not so long. train to Georgia. Leaving on the midnight train. Mm-hmm. Yeah. Said he's going back. Going back to, to a simpler place and time. Oh, yes, he is. Right I'll be with him. I know you will. On oh, that midnight train to Georgia. Leaving on the midnight train. hey. I'd rather live in his world without him in mind. World is his, his and hers alone. He kept dreaming, dreaming, ooh, that someday he'd be a star, a superstar. But he didn't get far. But he sure found out the hard.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 I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl. Leave me by my hand. And then what? doctor. Seven doctors say he was born for good luck. That you see, I got seven hundred dollars. Gladys Knights en de Pips. Je moet het nou wel goed zeggen, anders krijg ik weer een eh, zodemieten. Hoorde je met Midnight Train to Georgia. En dit was Eric Clapton met Hoochie Choochie Man. Een albino variant van de aardbei is nieuw op de markt. Ja, de Pine Perry. Nou, het lekkertje heeft de ananas smaak, maar ziet eruit als een witte aardbei met rode stipjes. Eh, Engelse inkopers zien hel in het nieuwe fruit. Vooral door hun opvallende uiterlijk geven ze een bijzondere twist aan een zomerdessert. Nou, de vruchten zijn kleiner dan hun grote broertjes en smaken ook heel anders. Oorspronkelijke ogen zijn groen. Pas tijdens <laughs> het rijproces krijgen ze hun witte kleurtje. Het is net alsof we het over een klein kuikentje hebben, wat lief en schattig is. Maar nou, ze zijn klaar om op te eten als de zaadjes in <laughs> aardbei diep rood zijn geworden. Nou, de pineberries bleken oorspronkelijk te groeien in Zuid-Amerika. Maar Nederlandse telers kweken ze recent in hun glazen serres. Voorlopig zijn ze echter alleen nog in Groot-Brittannië te koop. Daar heb ik een fotootje van gezien. Ze zien er echt schattig uit. Nou ja, als een Chinese man op zijn dode akkertje door het berggebied van uh, eh, Quintin rijdt, lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand. Helaas voor de man is echter niets minder waar. Zijn laatste uur heeft geslagen. Een loodzware rotsblok raakte dinsdag los van de berghelling en viel bovenop de nieuwe auto van het slachtoffer. Dat in de Chinese media wordt aangedaan met Mr. Hu. Omstanders hebben nog geprobeerd Hu te bevrijden uit zijn auto, maar dat mocht niet meer baten. Ook een ambulance kwam te laat om het leven van Hoe te redden. Nou, dan heb ik nog een hele mooie opmerkelijk bericht uit mijn krantje die ik weer heb meegenomen. Het gaat over een eh, Britten die ontroerd door hachelijk avontuur van een Vlaamse eend. Na nou, een Britse courier heeft dinsdag in het West-Vlaamse Vernum een eend aangereden. In zijn thuisstad Leeds, 560 kilometer verderop, merkte de man het dier op tussen het motorblok van zijn wagen. En Plucky, betekent moedig, leefde nog. Het onvertuinlijke diertje dat heel wat persaandacht krijgt, heeft slechts een gebroken vleugel. Nou, momenteel stelt hij bij een dierenarts van zijn hachelijke avontuur. Het beestje is nog lichtjes in shock. Nou, net voor Veurne liepen twee eenden op de baan. Ze vlogen verschrikt op, maar één had te laat gereageerd. Nou, ik voelde een knal. Ik besefte dat ik het dier had geraakt. Even verderop ben ik nog gestopt aan het tankstation om de schade te inspecteren. Nou, de herstelkosten aan mijn auto zullen tot 225 euro oplopen, vertelt de koerier. Na nou, de een merkte hij niet op omdat het donker was. Het dier werd wellicht door de spijlen van de, van de radiatorrooster gezogen. 9 uur lang zat het uh, dier vast tussen het motorblok. Nou, de koerier is van plan opnieuw naar Veurne te reizen om de eend daar weer vrij te laten. to say you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, Yeah, intelligent input, darling. Why don't you just have another beer then?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 Ja hoor, we hebben ze gevonden. wordt voor mijn neus geschreven. De losers van de dag. Waarom? Na twee snelheidsduivels dachten aan de aandacht van de politie te kunnen ontsnappen door over een omheining te springen. Na het springen ging goed, maar de muur waarover ze sprongen hadden ze niet goed uitgekozen. Na een van de mannen reed met zijn auto 145 km per uur en werd geflitst en de politie wilde de man toen pakken, maar dat was geen gemakkelijke klus. De man en zijn passagier sprongen uit de auto na een hele lange achtervolging. En ze dachten het perfecte afleidingsmanoeuvre te gevonden hebben en sprongen over een omheining. Helaas voor hem, het was de omheining van een vrouwengevangenis in Cleveland. De tralies en de prikkeldraad waren hen even niet opgevallen. En de politie kon de jongens mooi inrekenen. Alweer een goede vangst voor de politie al daar. Nou, Limburgse brandweerman heeft dinsdagavond twee mannen aangehouden die probeerden in te breken in een koekjesfabriek in Brunsum. Na de 50-jarige brandweerman reed de inbrekers klem. Daarna riep hij op zo'n zo'n indrukwekkende manier dat ze waren aangehouden dat ze zich overgaven. Nou, volgens de politie was de brandweerman rond 7 eh, uur s'avonds met de auto op weg naar een hondentraining op het weiland eh, bij de brandweerkazerne. Op dat moment zag hij de twee mannen van 25 en 31 jaar aan de deur van een koekfabriek morrelen. Na de dieven uh, staakten een inbraakpoging en gingen er in een auto vandoor. De brandweerman reed zijn klem en schreeuwde ze de auto uit. De twee volgden hem vervolgens gedwee naar de brandweerkazerne. Daar kwam de politie ze ophalen. Het is ook wel een mooi berichtje. De Zweedse man die in de buurt eh, bekend stond als de man die lege blikjes verzamelt en altijd uit de famersbakken eet, blijkt nu miljonair te zijn. Het was pas na zijn dood dat zijn familie en de mensen in de buurt ontdekten dat Kurt Degerman eigenlijk een miljonair was. Hij had altijd vieze blauwe jas aan en gescheurde broek. Het bleek echter dat hij het eh, weinige geld dat hij had goed had geïnvesteerd. Hij was dan ook vaak in de bibliotheek te vinden waar hij altijd boeken over de beurs zat te lezen. Nou, de man had eh, bij zijn overlijden maar liefst 1 miljoen euro aan aandelen, 124 goudstaven. Hij was de eigenaar van zijn huis en had ook nog eens keer 4500 euro op zijn eh, zichtrekening staan. Nou, het geld is nu verdeeld onder zijn oom en zijn neefje. Nou, dan wordt het weer zo langzaam een tijd voor een van onze vaste items eh, in het programma. Vorig uur hebben we dat ook gedaan. Albert-Jan neemt altijd wat leuks mee. Nou, ik ben benieuwd wat hij vandaag heeft meegenomen voor me. ZFM Albert-Jan, deze platen word ik helemaal wild van hoor. Tang. Walla walla bing bang. All right. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bing bang. witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, Nou, Albert-Jan, bedankt voor je inbreng. Teenage Cartoons met Witch Doctor. Dat, ze, dat, dat, dit nummer op vinyl eh, is te verkrijgen, Albert-Jan. Eh, vertel eens. Geen commentaar. Hij heeft geen commentaar. Waarom nou? Jij neemt de, de, deze plaat mee.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 Nou, vandaag, is overheerst, oh, vandaag overheerst de bewolking, maar soms zien we ook de zon. Aanvankelijk is het droog, maar gaandeweg de dag gaan er buien vallen en deze buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. De wind waait uit zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een maxima van 11 graden. vanavond de komende nacht is het wisselend bewolkt en valt, eh, valt het met de buiigheid wel mee. De zuid- tot zuidoostelijke wind waait overwegend matig en de temperatuur daalt er naar 6 graden Celsius. Morgen is de eerste paasdag en heeft de bewolking de overhand. En er vallen eh, talrijke buien met daarbij kans op hagel en onweer. De zuidelijke wind waait overwegend matig en draait naar het westen tot noordwesten. En dus wordt in de middag maximaal van 9 graden. Na nou, zondagavond draait er nog om enkele buien. Maar maandagnacht blijft het droog en klaart het geleidelijk op. De noordwestelijke wind draait weer terug naar het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt dan naar ongeveer 4 graden. Na tweede paasdag zijn we ook allemaal benieuwd hoe het gaat worden. Want het blijft droog met een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zonneschijn. De wind waait naar de zuidwesten en is aan zee vrij krachtig en over land meest matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een maximaal van 11 en lokaal kan het 12 graden worden. Dus voor het circuit zit het wel goed, het blijft droog. Het was alleen een beetje koud met die harde wind daar. Maar dat overleven de jongens daar al daar ook wel, denk ik weer. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een eh, afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt dan naar een graad of 5. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En dinsdag is het prachtig lenteweer. Let's go girls. Train, Man I Feel Like a Woman. De klok slaat bijna tegen de cijfer 12 en dat betekent dat, dag 93 in 2010 voor de muziekboulevard voorbij is. Nog 272 dagen te gaan, dat maakt er nog steeds zaterdag 3 april. Morgen is het Pasen, overmorgen is het ook Pasen, hoe kan dat ook anders? En tussen 2 en 5 heb je eh, Robert Harm zitten. Met Zandvoort op zaterdag. En Albert Jan natuurlijk. Ik zeg tot volgende week als ik weer terug mag komen.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 Trudy Vendrich met het NOS journaal. De ChristenUnie vindt dat de eigen bijdrage in de zorg afhankelijk moet worden van het inkomen. Dat zei kandidaat-Kamerlid Schouten in het trosprogramma Kamerbreed op Radio 1. Mensen met een laag inkomen zouden een eigen risico van 200 euro moeten betalen, middeninkomens 400 euro en mensen met een hoog salaris 600 euro. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie dat dinsdag verschijnt. Om te bezuinigen stelden topambtenaren de afgelopen week voor om de eigen bijdrage te verhogen tot 775 euro. Maar veel partijen vinden dat dat bedrag veel te hoog. Het verplichte eigen risico is nu 165 euro. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, vindt dat de Nederlandse bisschoppen de paus moeten aanspreken over een uitspraak van gisteren. De predikant van het pauselijk huis ging tijdens de Goede Vrijdagviering in op de berichtgeving over seksueel misbruik. In het bijzijn van de paus vergeleek hij de berichtgeving met antisemitisme, omdat de kerk de schuld krijgt in plaats van de afzonderlijke daders. Directeur Naftaniel noemt de vergelijking een belediging voor zowel de slachtoffers van misbruik als de Joodse gemeenschap. Ook andere Joodse organisaties hebben woedend gereageerd. De islamitische al basisscholen in Amsterdam krijgen weer de volledige subsidie van het ministerie van Onderwijs. Vorig jaar werd al sidik met ruim 2 ton gekort, omdat er onder meer niet genoeg zou worden gedaan aan integratie. De sanctie is nu ingetrokken, omdat de school zich volgens de onderwijsinspectie weer aan de regels houdt. Wel blijft de inspectie het onderwijs in de gaten houden, omdat al nog te boek staat als een zwakke school. Het weer, veel bewolking en geregeld buien, mogelijk met hagel en windstoten.